Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De regering mag besluiten dat er geen referendum kan worden gehouden over de afschaffing van het referendum. Dat zegt de Raad van State. Vorige week werd een debat over de afschaffing van het raadgevend referendum geschorst... omdat de Kamer uitleg wilde van de Raad van State. Die zegt nu dat het kabinet juridisch gelijk heeft... maar spreekt zich niet uit over de politieke wenselijkheid. Vanavond gaat het debat in de Tweede Kamer verder. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf geëist tegen de eigenaar van een voormalige christelijke zorgboerderij. De 77-jarige man wordt ervan verdacht dat hij een patiënten jarenlang seksueel heeft misbruikt. Hij was een bekend prediker bij de Pinkstergemeente in Zwijndrecht. De man werd eerder al veroordeeld omdat hij seks als therapie gebruikte. Maar hij ontkent dat hij met deze patiënten een seksuele relatie had. De vrouw overleed in 2016 op 29-jarige leeftijd. Mogelijk is ze vermoord, maar daarvan wordt de man niet verdacht. Voor het seksueel misbruik eist het OM 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. De Hoge Raad vindt de straffen voor twee mannen die in Nijmegen met een scooter een voetganger doodreden terecht. Het duo wilde acht jaar geleden een overval plegen op een hotel. Op de vlucht voor de politie reden ze een man van 50 uit Arnhem dood omdat de twee elkaar bleven aanwijzen als bestuurder van de scooter... werden ze aanvankelijk vrijgesproken. Later werden ze alsnog veroordeeld tot vier jaar cel. Daar maakten de mannen opnieuw bezwaar tegen bij de Hoge Raad. Die heeft nu bepaald dat de twee hun straffen alsnog moeten uitzitten. In Rotterdam is bij werkzaamheden een hijskraan door het dak van studentenvereniging Laurentius gevallen. De 60 meter lange kraan leunt op het dak van het gebouw. De kans dat hij het gebouw nog verder beschadigt is klein, zegt de brandweer. Er waren geen mensen binnen. Het bestuur van Laurentius was bij de uitvaartdienst van oud-premier Lubbers, die erelid was van de vereniging. Het weer, periode met zon, vooral in het oosten. Het is ongeveer 6 graden. Vanavond en vannacht vriest het licht. Morgen in het hele land flinke periode met zon. En het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan alweer negen files in de Randstad. Deze files geven al wat meer vertraging. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Utrecht en Nieuwegein-Zuid. Langzaam rijdend verkeer. De A4 naar Den Haag tussen knap het Burgerveen en Hoogmade 10 minuten extra. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Knop het Lunette en knap het Everdingen 7 kilometer. En de A27 Utrecht naar Breda tussen Knop het Lunette en Lexmond drie kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een eh, onderzoek naar een ongeluk.